Hallo! Hallo, wij zijn het Nonsense Team. En we gaan de komen, het komende schooljaar gaan wij uh, elke twee weken ongeveer, een, of elke week, gaan wij uh, een podcast maken voor de middelbare scholier van het Kamercollege Salland. Uh, eh, we brengen je de, nou, nieuws, een beetje nieuws, ehm, muziek, vooral hip-hop en natuurlijk een beetje relaxe Ja, een beetje... Ja. Nou. <laughs> Oké. En ehm, je moet wel even al je vrienden vertellen als je dit luistert. Dat, dat, eh, dat ze deze podcast moeten downloaden. Dan gaan ze naar nonsenspodcast.blogspot.com. En eh, dan klikken ze op de oranje knop, lid worden. En als het goed is, krijg je hem dan in je iTunes. En eh, om maar met ons, meteen ons eerste onderwerp te beginnen, hebben we hier eh, Jantje Rademakers, een uh, Kers versus eh, Brugsmurf. En Jantje, wat vind je eigenlijk van de nieuwe school? Nou, ik vind het eigenlijk wel heel leuk dat ik dan eindelijk naar de hogeschool mag en dat ik dan nieuwe dingen mag leren en zo. Ja, oké, maar je weet toch wel, school is niet echt leuk of zo? Ja, maar ik denk dat er veel gaat veranderen in de komende periode, want ik ga allemaal nieuwe dingen leren en het wordt gewoon heel leuk, denk ik. En wat denk je precies dat er leuk gaat worden dan? Ik bedoel, leraar zijn over het algemeen wel aardig, maar er zit ook tuig tussen. Nou, ik weet niet wat jij tuig noemt, maar kijk, mijn oude lerares, dat was echt zo'n oude kring. Met van die hangers? Ja, dat wil ik niet graag zeggen, maar ja. Ja, het is wel zo. Ja, onken maar niet. Ja, oké, je hebt gelijk. Dus ik denk dat ik dan nu maar jonge, frisse leraressen krijg met mooie rondingen en zo. Nou, ehm <laughs> dus eh Nieuwe schooljaar. Eh, eh, wat voor rooster heb je? Nou, ik heb best wel leuk rooster. Ik eh, moet vijf dagen van vanaf negen tot vier uur. Gast! Weet je hoe lang dat duurt, man? Maar uh, ik vind eigenlijk best wel kut. En heb je veel huiswerk dan? Mm, nou, dat valt nog wel mee, want op zich, we krijgen niet zo heel veel. En anders kan ik het toch al in de les afmaken. Nog een neukt? Uh, ik ben nog maar 14. 12. Ja, dat bedoel ik. Maar ik ben een beetje zenuwachtig. Hè? En voordat ik hier naartoe kwam, toen dacht ik al van... Ik weet niet waar dit op uit gaat lopen, maar ik ben wel een beetje zenuwachtig, ja. Ach, dat heeft iedereen wel eens. Nou, eh, bedankt voor je komst. Ja, ik vond het eh, zelf ook erg leuk. En, uh... Ja, rot op! Rot op! Oké, we gaan met het eerste nummer. Dat is een vet nummer, jongen. Echt. Die shit, als je, als je, de, als je, dat is echt. Je moet gewoon luisteren. Het is een nummer van de jeugd tegenwoordig. Die kennen we allemaal. Die guitige jonge mannen. Van uh, eh, WhatsApp Bar. En uh, dit nummer heet De Geweet Je weet Jeugd van tegenwoordig. De bovenop likken, De inkoppert. Shin, back, back, neck, crack, Beck. Tech, tech, that's, that's vet, vet Becky. Cats, cats, rap, rap, net, net Becky. Max, flex, flex, flex, sex, less Becky. Ik knal iedere keur als een meteor. Maat vol met drama, ja, ik spit in mineur. Ik vul mijn teksten met classics en mijn mik met bier. Je wil mijn ruimte zuiveren, veel plezier. Het je boord boy Dronk, a.k.a. Peppy. Die kraal die altijd alles beter weet, Becky. Pak je wak je raak als beter weet op Becky. te aan is zeker weten Becky. Links, rechts, achter, voor, onder, boven Becky. Bitch, Jack big pep, face. dus een vraag feestje. Is een beetje retorisch, Blood, laat burn Nog net niet aan de body, gezellig wets aan de street En genieten van beats en plastic tieten Ik hou van chemische beats en plastic tieten Als ik weer eens uit mijn night aan mijn water lurk V-I-E z e ver Ben er niet van wat skip En of je wil of niet, dikke ille pillen beats Want ik ben mijn clean, dikke schillen ziek. We willen baby's en fur, we willen willen zien Dus je apenmoer als je ons weer eens wegwiept Stukjes trillen ritmisch mee met die trackbeat Briezen in je nekkie Dus de volgende keer gewoon Becky oh Becky Becky, Becky, Becky Becky Becky, Becky wordt gesmackt hier. Geen verstand als geen etage 13. Wil je werk zien? Zwedden met de Becky. Giftige rijms, pas op voor oordefecties. Hey, eens in de maat, ik heb nog meer te doen. Becky, wat zelf Dus break tot de hekkie Je praat over tories, maar je rookt jackies. Yeah, ik rap als ik zo ver. ik ben. Net zo lekker als mijn stem. jullie denken zeker bazen te zijn. De J van T, niemand is zo master als wij. Praatjes opzij, als je een slet ziet woonde als versie. Dus dat tv.w. Je had me in de gaten als je zusjes play. was some tight shit, Oké, ehm, dat was een lekker nummer van de jeugd tegenwoordig. En bij we nu hier zitten Jan-Peter Balkenende. Ja. En ehm, nou, wij gaan even een interview eh, met de heer Balkenende afnemen. Balkenende? Ja. Ehm, meneer Balkenende, natuurlijk als eerste, wat vindt u van onze nonsens podcast? Want we hebben gehoord dat u het eh, niet erg eh, leuk vond, omdat er voornamelijk hip-hop in zat. Het idee, het concept van deze uitzending eh, vind ik inderdaad ongepast. Nou, eh, dat is ook niet bepaald aardig van u. De vraag is of je op deze manier aandacht moet vragen voor een thema. Maar we hebben dus de laatste tijd vernomen dat u eh, in de krant opmerkelijk in het nieuws bent gekomen... door een, een of ander verhaal over de manier waarop u scheidt. Op zichzelf is die vraag, vind ik, buitengewoon pijnlijk. Het schijnt dus dat u terwijl u op het toilet zit of zo, maakt u handgebaren naar uw vrouw. Ja. En eh, ja, waar, waar dient dit voor? geeft tegelijkertijd aan um, ja, hoe zo'n boodschap gaat landen. En uh, doet u dit vaak? Ja. Dus ook bijvoorbeeld in het weekend of zo, als u eh, ergens even in het bos moet. Echt niet? En als u dan scheidt, komt er dan één uit of, of meerdere? Twee. ah, ziek! Ehm, nou, oké. Bedankt. Ja. En, ehm, nou, eh, we spreken u vast wel een keer of u komt nog wel een keer in onze podcast. Nou, later. Later. Nou, dan gaan we nu over naar het volgende nummer. En dat is een leuk nummertje van onze rapper Jay-Z. Het is, een, het is een hit. Lucifer. Lucifer. Lucifer. Lucifer. from the murder capital, where we murder for capital. Lucifer, Lucifer, of the I'm gonna chase you, you did it again, you a genius. Lucifer, Lucifer. So you niggas change your attitude for they asking what happened to you. Lord forgive him, he got them dark forces in him, but he also got a righteous cause for sending them a murder me. So I gotta murder them first. Emergency, doctors performing procedures. Jesus, I ain't trying to be facetious, but vengeance is mine, said the Lord. You said it better than all. Leave niggas on death's door, breathing off respirators for killing my best boy haters. On permanent high haters as I skate in the Maybach Benz fly, Sinai annihilating. Bumping brown sugar by D'Angelo in Los Angeles, like an evangelist. I can introduce you to your maker, bring you closer to nature. Ashes after they cremate you, bastards. Hope you've been reading your psalms and chapters, paying your tithes, being good Catholics. I'm coming. Lucifer, dawn of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Lucifer, Lucifer, of the morning. I'm from the murder capital murder for capital. Lucifer, Lucifer, you, see, for none of the morning. I'm gonna chase you out of earth. change your attitude for they ask yes. what happened to this holy war. I wet y'all all with the holy water, spray from the heckler. Catch order, medic all the static shall cease to exist like a sabbatical. I throw a couple at you, take six. Spread love to all of my dead thugs. I pour out a little Louis to a head above, yes sir. And when I perish, the meek shall inherit the earth till that time is on and popping. Church, like Don Bishop, the fifth of Palm Cop Eva. Lift up your soul, and give you the holy close, please. I leave you in somebody's could be you, but stunting like evil Knievel. I let you see where that bright light leads you. The more you talk, the more you irking us. The more you gon' need memorial services. The Black Album second verse is like Devil's Pie. Say some dessert for us, man. I gotta get my soul right. Uh, I gotta get these devils out my life. Uh, these cameras gonna make a nigga ride. Uh, they won't be happy till somebody dies. Oh man, I gotta get my soul right. Uh, for I'm locked up for my whole life. Uh, every time it seems it's alright. Let me get somebody want their soul to rise. I chase you off and serve dreams. A hole in the nine miller, the barbs killer. Asking them why as my eyes fill up. These days I can't wake up with a dry pillow. gone but not forgotten, homes I still feel you. So curse the day that birthed the bastard who caused your church mass. Reverse the crash, reverse the blast, and reverse the car, reverse the day, and there you are, Bob law. Lord forgive him, we all have sinned. But Bob's a good dude, please let him in. And if you feel in my heart that I long for revenge, please blame it on the vet, jongen. Lucifer is echt een van mijn lievelingsnummers van Jay-Z. Ik vind vooral de sample echt vet gewoon. Maar ehm, nu verder met ons volgende onderwerp. Ja, natuurlijk is net de nieuwe cd van de Opposites is, eh, net uit. Ja, hij heet ehm, Begin 20. En tja, dat is natuurlijk van toepassing op de Opposites, want ze zijn net 20. Maar echt geweldig album. Echt vooral, nou ja, de, de schandelijk eh, meezingbare hit. Domlomp en Famous. Je weet, die is echt super vet. Je weet, je en eh, echt ook vooral andere nummers. Heel veel ehm, invloeden ook vanuit eh, andere dingen. Zoals eh, bijvoorbeeld de jonge ondernemer. Er zit een hele vette gitaarsample in. Maar ik hoop dat ze eigenlijk nog op tour gaan deze keer. Ja, als ze hier komen jongen, we moeten echt zeker heen. Zeker weten. IJsselhangen. Of Hedon. Ah, dat is ook baas. Maar als je dus iets zoekt om te luisteren... Opposite, begin 20, joh. En eh, trouwens, je kunt hem ook eh, luisteren op internet. www.myspace.com slash big 2 big 2 the opposites volgens mij. En anders dan, ga je maar gewoon zoeken bij muziek. En uh, eh, opposites en dan vind je het vanzelf op. Nee, gewoon bij MySpace en de muziek. Oh. Zoeken. Dan vind je het ook wel. Dus niet zo zeiken. <laughs> Jezus. Nou, um, dat nu, is paas. Ja, dan komt nu ons eh, volgende nummer alweer. Poeh, het gaat snel. Uh, het is een nummer van een band die een tijdje geleden een hit had met het nummer Cupid's Chokehold. Je kent ze allemaal wel. Met, met die gekke, met die gekke uh, lui die een beetje pijlen op lui gaan schieten. Gekke neger. Ja, gekke negertjes. <laughs> Raar. Nou, dit is dus een nummer van uh, Gym Class Heroes. En, het gaat trouwens ook over MySpace. als iemand MySpace heeft, MySpace is veel leuker dan Hives. Ja. MySpace baas. En dit nummer heet New Friends Request. Request. Request. Request. Request. New Friend Request van de Gym Class Heroes. Veel plezier. I remember when I first laid eyes on you. My man Tom introduced us, but I was too shy to say hi. When I finally built up enough nerve to drop a line, you made it clear you wasn't just another MySpace mystery. And I didn't take it personal when you ignored my request to be your friend. I spilled my guts and hit send. Waited two weeks for a response and got nothing. Honestly, it only made me want you more. Week four rolled around and I was this close to letting go, but something wouldn't let me, even though I hardly knew you. It was plain to see we were meant to lock lips. You knocked me out with the brass knuckle taps on your hips. I was on this website late night lurking when I got a message from you that was labeled urgent. You said that you weren't impressed by lame dudes with no game. They're all the same, trying to get your instant messenger name, but the fact that you hit me back, made me smile. You must have saw something you like when you was skimming through my profile. You caught me at the most pivotal moments, and now I'm emailing my love with a dozen digital roses. So so show me some kind of sign and let me know it's time to make my move to a proof. Come on, girl, baby, I'm one of a kind, and I ain't got time to lose. To a proof, and show me some kind of sign and let me know it's time to make my moves. Click approve. Come on, girl. Baby, I'm one of a kind. And I ain't got time to lose. Let's face it, it's a sad situation when we have to resort to keyboards as a means to make your relations. But I don't have the patience, I get straight to the point. So this is me at my most honest. No ego, no gym class status, just Travis. Love it to leave it, but you gotta admit. On a scale of one to awesome, I'm the shit. Just get over it and Abby, it, goddamn it, I've been waiting too long. The even wrote a song about it like to hear it, here it go. If I'm being too annoying, let me know. Just let me know. But it's hard for me to not hate when I'm on my space. I never see my face in your top eight. Approaching six weeks now, it's kinda obvious that you're either occupied or playing a game. All my money's on the ladder, this is not a LOL matter. Why would you pass up a chance this great if there was two forces? And I split them down the middle, I could swing back and forth for three days. Rephrase. If I had two horses and I beat them with authority, I gallop all the way to Canada to see your face. But all I got is this power book and I chat. Besides, I hit you all the time and you never write back. I stay on my feet Shit. and be persistent till my name is under who you like to meet. So click a blue, so sick, and show me some kind of sign and let me know it's time to make my move. Click a proof, come on girl, baby I'm one of a kind and I ain't got time to lose. Click a blue, feeling me here, and show me some kind of sign and let me know it's time to make my move. Click a blue. cares if we don't know each other's last name? All I know is that I'm smitten with your pictures, wishing you would feel the same. I admit I get a little jealous when other dudes leave you comments. Don't let it gas you up, it's all nonsense. Lately I've been romancing the thought of me and you speaking in tongues in this mansion I bought. Boy, it's all wishful thinking. Just give me some kind of sign to let me know I'm not freaking you out. And if you loving what I'm speaking about, then say something. I check my inbox ten times and ain't nothing. You probably busy doing something sexy. I just hope I'm in your thoughts next time you log in. And if not, ain't no love lost between you and me. I'll be here when your man ain't fully down as he used to be. So yeah, it's time to sign out. My vision's getting blurry. This is madness. XOXO, know that's Travis. I'm blue, sipping, show me some kind of sign and let me know it's time to make my move to the proof. Come on, girl, baby, I'm one of a kind and I ain't got time to lose. To the proof, feeling me here and show me some kind of sign and let me know it's time to make my move to the proof. Come on, girl, baby, I'm one of a kind and I ain't got time to lose. To the proof. Gym Class Heroes. Love that shit. Ah, die was echt leuk. Ja. Zeg mensen, het is alweer het einde van onze eerste podcast. zit erop. Ja, Chabel. Chabel. Ja. Ik eh, hoop dat jullie... Eh, dat het een beetje reacties zijn op de... Op, uh, eh, nonsenspodcast.blogspot.com. En, een beetje reacties zetten, mensen. Ja nou, vind je nou iets niet leuk of wil je dat we iets toevoegen, dan eh, moet je gewoon even een reactie plaatsen en dan eh, proberen we zoveel mogelijk eh, te verbeteren. Ja, en als je scheid gaat praten over ons, over nonsens, dan laten we je poppen, bitch. Door een, <laughs> door, door een, door een, door, een Poolse huurmoordenaar. Janus! Janus! Je weet het, vertel al je vrienden, blijf luisteren. We hopen dat je het leuk vond. Nonsens. Jansens. Nonsens. Nonsens. Nonsens. Jansens. Nonsens. Nonsens. Nonsens. Nonsens. Hey, wat vond jij ervan? Nou, ik vond die eerste podcast eigenlijk wel vet relaxed. Ja, best leuk voor de eerste keer toch? Nou, ik hoop dat die gasten dit nog lang blijven doen. Ja, maar ja, je kan altijd nog Comedy Central gaan kijken als je je verveelt. Mm, ja, maar dat vindt mijn oma nooit leuk. Mijn oma ook niet. Mijn oma is meer van paksnuiven en zo. Mijn oma luistert meer naar hardcore. Waarom dan? Dat vindt ze leuk, zegt ze. Oh ja, maar dat is ook wel echt wat voor jouw oma. Ik heb honger. Nou, ik heb zin om pak te bellen. Oké. Okay.